Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste vierdaagse wandelaars hebben hun schoenen al uitgeschopt. Rond half tien kwam de eerste deelnemer over de finish. Het gaat om een man in een rolstoel. De eerste wandelaar kwam om iets voor tienen binnen. De Brit komt volgens zichzelf voor de 42e keer als eerste over de streep. Het is de bedoeling dat ongeveer 39.000 wandelaars richting de Via Gladiola gaan. Ze hebben tot 6 uur vanmiddag de tijd om een vierdaagse kruisje binnen te halen. Elektrische personenauto's zijn inmiddels de normaalste zaak van de wereld... maar vrachtwagens met een stekker, dat wil nog niet echt lukken. Volgens het CBS is op dit moment maar een half procent elektrisch... terwijl de transportbedrijven best willen, zegt deze onderzoeker. Er is vraag vanuit hun klanten, hè, die willen zero-emissie vervoer. Eh, ze zien de zero-emissiezones in de grote steden komen. Dus die logistieke ondernemers die staan echt wel klaar om eh, de overstap te maken. Maar dan moet er wel eerst flink worden geïnvesteerd in vrachtwagen, laadpalen op bedrijventerreinen... en het snelladen moet nog sneller. Amsterdam is helemaal klaar met cruiseschepen in de stad. Vlakbij het Centraal Station leggen die grote schepen aan... die de dieselmotoren laten draaien om stroom op te wekken. Ook wordt de binnenstad van Amsterdam daarna overspoeld met toeristen. En het wordt waarschijnlijk aansluiten in de Auto Polonaise op de Route du Soleil... en andere populaire vakantieroutes in het buitenland. De ANWB denkt dat het nogal druk kan worden. Want ook voor kinderen in het noorden van Nederland begint vandaag de zomervakantie.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 jouw you'd always say And you'd say, oh This is Heaven, heaven, and if you fall.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 you had my life.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 your little webs of opacity. My pennies made your crown. Trick me once, trick me twice. Don't you know the cash ain't the only price? It's coming back around. And I keep my side of the street clean.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 Zandvoort.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 你们。